zijn jullie naar het buitenland geweest? Ja. Uh, nee, weet ik niet. Waar zijn jullie nou mee geweest in het buitenland? Nou, eh, sowieso... Nederland, Ierland, Brussel, Brussel, Gent, ja. Eh, <laughs> maar gewoon vast Zandvoort. als festivalletje. Dublin, Dublin. Als festival eh, uitgenodigd of er naartoe gereden met een bus en kijken waar het schip staat. Nee, gewoon echt heel, heel stom via MySpace. Eh, met vooral Engeland en Dublin en zo. Gewoon MySpace, hoi, wij willen wel graag spelen. En dan, ja, is goed, kom maar. En dan, We konden bijna op een festival in Denemarken spelen, maar dat ging toch niet door. Net niet door. Helaas. Dat heette Roskilde? Of? Nee, hoe heette dat nou? Ah, nee, nee, dat was in, in Litouwen was dat. Be Together, dat was het, ja. Oké, grappig. Dat is wel, wel gaaf. Want, wat, wat, want eh, dus- we moeten het een beetje gaan afronden. Wat, eh, wat zijn jullie tot nu toe wat toekomstplannen? Wanneer gaan jullie CD opnemen? Waar gaan jullie de eh, volgende keer optreden? Over twee weken. Ja, we gaan donderdag, nee, vrijdag 24 spelen we nog in het Patro Café. Ja is gratis. dat is de allerlaatste optreden voordat we de studio in duiken. Want de week daarop duiken we de studio in. En dan spelen we echt tot, in, tot half september niet meer uh, gigs. <laughs> Tenzij we gebeld worden, jongens. Uh, eh, <laughs> de En dan eh, een hele mooie plaat afleveren. Hopelijk, ja. eigen beheer, denk ik. Ja, in eigen beheer. En gewoon ja, het zo goed mogelijk erop zetten. En, ja, want we hebben niet heel veel tijd. Maar we kunnen het mixen bij uh, wat we gewoon hebben met de Ropak Awards. Dus dat is wel gek. Ja, dat is zeker gaaf. We Want eh, een huisje in Blokhut huren en eh, gezellig. Vol laten lopen met bieren en eh, voor de rest gaat het vanzelf. Af en toe nog een beetje pingelen. Wij zien toch graag al een cd'tje tegemoet geloof ik. Ja. jullie krijgen een cd bij deze. Yay! hoi. Yes. Dan gaan we vaak draaien, dat kan ik je zeggen. wij gaan afsluiten, we gaan het laatste nummer draaien. Ik wil onze gasten heel hartelijk bedanken. En jij, wij jullie. ook bedankt. Ja! en, eh, eh, vice versa. En vice versa, inderdaad. <laughs> en eh, ja, als voor, voor jullie speel ik een van jullie grootste invloeden, heb ik gehoord. Misschien kennen jullie het. Heet iets, iets van Led Zeppelin.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 Toen waren ruim 94.000 ziektegevallen bekend... Volgens de WHO zijn er aanzienlijk meer mensen ziek dan tot nu toe bekend is. Ook omdat veel mensen met griepverschijnselen zich niet bij een arts melden. De organisatie wil dat landen sterfgevallen en opmerkelijke besmettingen wel blijven melden... wanneer bijvoorbeeld een grote groep tegelijk ziek wordt. Minister Van der Laan blijft erbij dat aparte inburgeringsklassen voor mannen en vrouwen ongewenst zijn. Hij gaat erover een brief schrijven aan de 43 gemeenten die gescheiden inburgeringslessen aanbieden. en wil dat er vanaf 1 januari 2010 geen nieuwe gescheiden inburgeringscursussen meer beginnen. Van der Laan gaat de gemeente nog geen sancties opleggen. Blijft bij een verzoek om te zorgen voor gemengde klassen met mannen en vrouwen. Vooral Utrecht verzet zich tegen die verplichting... omdat er met gescheiden klassen meer vrouwen op de lessen verschijnen. Justitie in Duitsland is een onderzoek begonnen naar een serie tuinkabouters die de Hitlergroet brengen. De omstreden kabouters zijn gemaakt door een Duitse kunstenaar. Hij maakte honderden verschillende kabouters, ook in andere houdingen. Zijn werk is in een aantal landen tentoongesteld, onder meer in België en Oostenrijk. Anonieme burger had aangifte gedaan van een Hitlergroet kabouter in een kunstgalerie in Nuremberg. Deze plek is beladen. Hitlers NSDAP hield er grote manifestaties en na de oorlog werden er nog levende kopstukken van de nazi's in Nuremberg berecht. De kunstenaar zegt dat hij verrast is over de ophef die zijn werk heeft veroorzaakt.